Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het overleg over de formatie gaat morgen verder. Informateur Remkes ontvangt dan weer de leiders van VVD, D66 en CDA. Zij waren vanavond in overleg met hun eigen fractie over een voorstel van Remkes. Alles wijst erop dat het daarbij gaat over een doorstart van de huidige coalitie, met de ChristenUnie dus. De VVD heeft volgens bronnen ingestemd met het voorstel van Remkes. De uitkomst van het CDA-overleg is nog niet bekend. D66 is er nog niet uit en praat morgen verder over het voorstel. Morgenmiddag worden de partijleiders bij de informateur verwacht. In de VS zijn twee mannen veroordeeld tot 45 dagen cel... voor hun deelname aan de bestorming van het Capitool in januari. Ze werden niet verdacht van geweld of vernielingen. Daarom is hun veroordeling mogelijk een precedent... voor ruim 600 verdachten van de bestorming die nog niet voor de rechter zijn verschenen. De twee mannen moesten volgens de rechter de cel in omdat ze zich hadden voorbereid op mogelijk geweld. Zo had een van de twee een gasmasker bij zich. Bij de Olympische Winterspelen in Peking zijn in februari alleen Chinese toeschouwers welkom. Dat zegt het Internationaal Olympisch Comité. De maatregel moet verspreiding van het coronavirus tegengaan. Verder is besloten dat sporters die niet volledig zijn gevaccineerd drie weken in quarantaine moeten. Voor de atleten wordt in Peking een bubbel gecreëerd die ze niet mogen verlaten. Iedereen in de bubbel wordt dagelijks getest. FC Barcelona heeft ook de tweede wedstrijd in de Champions League verloren. De ploeg van Ronald Koeman ging in Portugal met 3-0 onderuit tegen Benfica. De vorige Champions League wedstrijd werd ook met 3-0 verloren van Bayern München. Barcelona staat nu laatste in de pool. Het weer. Hier en daar valt nog een bui. In het Waddengebied waait het flink. Het koelt vannacht af naar 7 tot 10 graden. Overdag af en toe zon. In het westen en noorden wat regen.